uur. Jobboot met het NOS-journaal. De ex-douanier uit ziekem opgenomen gesprekken dat G tijdens de rechtszaak tegen hem gewoon doorging met zijn praktijken. Hij kwam een jaar geleden op vrije voeten omdat zijn vrouw ernstig ziek was. Ze is inmiddels overleden. G is nu weer opgepakt omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit geheime opnames... waarin G volop smokkeltips geeft aan een andere crimineel. Ook laat hij weten dat hij nog steeds wil helpen bij de invoer van drugs in de Rotterdamse haven. In Oostenrijk gaan rond deze tijd de stembussen voor de presidentsverkiezingen dicht. De komende uren worden de eerste voorlopige uitslagen bekend. De strijd om het presidentschap gaat tussen de linkse Alexander van der Bellen en Norbert Hover van de rechtspopulistische FPÖ. Er wordt een nek aan -nek race verwacht, mogelijk komt de definitieve uitslag pas dinsdag. Het is de derde keer dit jaar dat de Oostenrijkers zijn opgeroepen om te stemmen. De eerste keer werd de uitslag ongeldig verklaard. De tweede keer was er een probleem met de stembiljetten. In Waalwijk is brand uitgebroken bij een groothandel met kunststofbouwmaterialen. Er komt veel rook vrij die tientallen kilometers buiten Waalwijk nog te zien is. Alle medewerkers konden op tijd wegkomen. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere bedrijven in de buurt. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Feyenoord heeft in de Rotterdamse derby tegen Sparta overtuigend gewonnen. De koploper in de eredivisie was in de Kuip Sparta de baas. Het werd 6-1. Willem II tegen FC Twente bleef onbeslist en eindigde in 0-0. FC Utrecht heeft uit bij ADO Den Haag met 2-0 gewonnen. ADO-verdediger Beugelsdijk werd na twee gele kaarten uit het veld gestuurd. En de wedstrijd Ajax-FC Groningen is zojuist begonnen. Het weer vanavond helder, het gaat snel weer vriezen. In Groningen lokaal mist.